bij demonstraties tegen het gebrek aan democratie... Volgens de betogers zijn de lokale en regionale verkiezingen van zondag niet eerlijk verlopen. In grote delen van Rusland werden burgemeesters, gemeenteraden en regionale raden gekozen. Volgens de Centrale Kiescommissie heeft de regeringspartij Verenigd Rusland bijna 80% van de stemmen gekregen. In Moskou verdwenen de laatste liberalen uit de gemeenteraad. Oppositieleden maken melding van grove misstanden. Kiezers zouden op grote schaal zijn geïntimideerd. Veel oppositiekandidaten zouden niet hebben mogen meedoen. En verkiezingscampagnes zouden onmogelijk zijn gemaakt. Reddingswerkers hebben bij Corsica gisteravond zes mensen gered nadat hun vliegtuigje in de Middellandse Zee was neergestort. De, Cessna had een noodlanding op zee gemaakt na een motorstoring. De zes inzittenden hebben ruim vijf uur op de Middellandse Zee rondgedobberd voordat de reddingsdiensten bij hen waren. Ze hebben het allemaal overleefd, ondanks golven tot vijf meter hoog. Wel had een van hen een gebroken arm en een ander een hoofdwond en waren sommigen ernstig onderkoeld. In Senegal is de Belgische wielrenner Frank van den Broeke overleden. Hij stierf tijdens een vakantie aan een longembolie. Van den Broeke werd in 1994 professioneel wielrenner bij de Lotto-ploeg. Tot 1999 had hij grote successen. In dat jaar won hij de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Omloop het Volk en twee etappes in de Ronde van Spanje. Daarna ging het sportief en privé bergafwaarts. Hij werd een aantal keer in verband gebracht met het gebruik van doping en de handel daarin. Later werd hij ook betrapt op dronkenschap en drugsgebruik. Geplaagd door depressies deed hij twee keer een zelfmoordpoging. Dit jaar leek het weer wat beter te gaan met Van der Broeke... toen hij voor het eerst in negen jaar weer een overwinning boekte.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 Love like a baby. If nothing to drive the girl, them crazy. Woman in the world, up. Them amaze with sweets and a wreath of superlative lady. Now get them y'all none be a baby. Y'all surround me, but them cannot face me.